op de wereld zo vrolijk, gezellig en oorlijk. Maar heb je op de hele wereld meer plezier, reuze pret en plezier Waar leer je Amsterdam Amsterdammer pas kennen, waar moet je aan hem wennen? Waar ik men flauwe zwam, waar vindt men de klop van Amsterdam? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek, want daar zal het hart van mogen blijven slaan. In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Dat is het enigst plekje waar ik dood wil gaan. Vooruit jongens, op z'n ouderwets. De beentjes van de vloer. Als Lange Jan zijn slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens banken doen. Een eerste klas step zien doen, dan draaien ze gewoon als spiralen. Het is niet te betalen. je zaligheid is de trots van elke Amsterdamse meid. In de Jordaan, in onze enige Jordaan, op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek, waar het hart van het mogen blijven slaan. In de Jordaan, in onze enige het ene plekje waar ik door.